Ze benaderden de parlementariërs voor lobbywerk en die hadden daar wel oren naar. Voor 3 tot 5.000 pond per dag wilden ze wel een goed woordje doen voor het bedrijf bij hun politieke contacten. De drie leden van het Lagerhuis, onder wie een voormalig staatssecretaris van Verkeer, zijn door de leiding van Labour geschorst. Zelf vinden ze dat ze niets verkeerds hebben gedaan. Vorig jaar kwamen Britse parlementariërs ook negatief in het nieuws door een bonnetjesschandaal. Ze bleken zaken te declareren die niets met hun werk te maken hadden, zoals hondenvoer of de hypotheek van een tweede huis. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël het recht heeft om te bouwen in Jeruzalem. Jeruzalem is geen nederzetting, het is onze hoofdstad, zei Netanyahu. Hij is in Washington voor een conferentie van een pro-Israëlische lobbygroep. Hij begon niet expliciet over het omstreden plan om 1600 nieuwe huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Dat plan stuit op felle internationale kritiek, onder meer van de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton vindt dat Netanyahu daarmee de vredesonderhandelingen met de Palestijnen ondermijnt. Later vandaag heeft de Israëlische leider in Washington nog een ontmoeting met president Obama. In het westen van Amerika heeft een ruimteschip voor toeristen een succesvolle eerste testvlucht gemaakt. De shuttle moet over twee jaar ruimtetoeristen naar 110 kilometer hoogte brengen, waar ze dan een paar minuten gewichtloos zijn. Voor het uitstapje in de ruimte, dat 2,5 uur duurt, moet 200.000 dollar worden betaald.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 You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Listen to the beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head. Tweets and trust to do the boogie line. Tweets and trust to do the boogie line.